inside. touch we weer een eh, prachtige oude af van Dusty Springfield. Jawel, summer is over. Hoewel, <laughs> als ik, naar de weerkaart kijk van de komende dagen... is de zomer nog lang niet voorbij. <laughs> Nee, zeker niet. Hoewel, het wordt wel weer eens een eh, Nederlandse zomer... met een wolkje en een druppeltje zo nu en dan. Dus ja, nou ja... En dat was de afgelopen dagen ook al een beetje, zo nu en dan. Welkom bij de show. De zondagmorgen van GoFM gaat duren tot 12 uur. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. En zoals gebruikelijk heb ik ongelooflijk veel mooie muziek voor je meegenomen hier naar de studio in Teneuzen. Dus eh, het wordt gewoon heel lekker. Dus stay tuned tot 12 uur. historische opname van Thunderclap Newman hier bij GoFam. Something in the air, wat zal het zijn? Wij zelf natuurlijk, hè? Uh, UB40 erachteraan met Please Don't Make Me Cry. Straks gaan we het hebben over legionella. Ja, dat is een hele nare ja, bacteriële toestand. Hè? Het kan zomaar gebeuren. Je kunt er zomaar ziek van worden na een vakantie. Dus ben je met vakantie hier in Zeeuws-Vlaanderen en ga je straks naar huis. Dan zijn er wel wat tips om legionella te voorkomen. En als jij toevallig net op weg bent naar huis, naar Zeeuws-Vlaanderen. En dan wil je straks eh, gewoon weer water gaan drinken. Pas op. Ehm, Legionella loert. Nou ja, hoe het zit, dat hoor je straks hier in de show. Dus blijf lekker luisteren naar GoFam. En intussen hebben wij iets moois van Tori Amos. Cornflake Girl. giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go to sleepy time. This is not really this, uh, this, uh, this is not really happening. You bet your life watch would just peel out the watchword. She knows what's going on. Seems we got a cheaper feel now. All the sweet tears are gone. Gone to the other side with my encyclopedia paid her a nice price. She's putting on a stupid love. This is not really, this is not really happening. You bet your life. deze zondagmorgen bij GoFam. Want laat eerlijk zijn, zijn, eh, Tori Amos lijkt een beetje op Kate Bush met eh, Cornflake Girl. Trouwens wel lekker voorbij het ontbijt denk ik dan zomaar. En Peter and Ray lijkt een beetje, eh, ja natuurlijk, op Michael Jackson. Als je dit zo hoort in dit prachtige nummer. I Feel For You. Je weet het, we draaien de mooiste muziek ook op zondagmorgen voor je. Om je oren een beetje te verwennen en een beetje te laten ontspannen. Want dat heb je natuurlijk wel eh, verdiend vandaag. Ook op deze best wel mooie zondag. is hier trouwens weer uh, eh, rete gezellig. Oh, pardon, pardon. Heel gezellig hier in de studio van uh, eh, GoFam. we zijn lekker aan de koffie en we hebben weer eens Tom Poeser. Hmm, dat is ook alweer een paar maanden geleden dat we dat eh, hebben gekregen op de zondagmorgen van de baas. Daar wordt goed voor ons gezorgd hoor. Dus, en anders heb je natuurlijk nooit van die vrolijke presentatoren als ik. Ja, dat is natuurlijk zo. Oh ja, welk moois hoorde je hier bij GoFam? Appleton en Don't Worry. Een mooi uit 2002. Een One Hit Wonder heet dat. Eén keer een hit en daarna hoorde je er nooit meer iets van. Wel jammer, want het was wel lekker. En de Four Tops met uh, Walk Away Renee. Tijd voor ons eerste onderwerp. We gaan het hebben over Legionella. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Er is een verhoogde kans op legionella na terugkeer van vakantie. En Dick Rijman hij is mijn gast eh, in de uitzending. Die weet daarvan alles van. Hij is woordvoerder Techniek Nederland en heeft heel veel tips hoe je dat kan voorkomen, denk ik. Meneer Rijman, welkom. Dank u wel. Ja, legionella, dat is al jarenlang een beetje een, ja, in mijn ogen een ondergeschoven gevaar. Ja, ik denk dat u dat eh, goed zegt. Eh, als je kijkt naar het aantal legionella gevallen, eh, eh, bijvoorbeeld na een eh, vakantieperiode. Ja, dat is, dat is een fors aantal. wat, wat zijn de gevolgen van die legionellen als je daardoor besmet wordt? Ehm, nou ja, dat kan uh, fikse gevolgen hebben. dat kan variëren van vermoeidheid, verlies van met name je korte termijn geheugen. Het kan mhm. longontsteking veroorzaken, forse griep. En in een aantal gevallen kan het zelfs ja, leiden tot, tot, een, tot de dood. Ja, ja dat, dat moeten we dus niet hebben. Dus we kunnen er beter wat tegen doen. En er zijn eh, tips om eh, te voorkomen dat die legionella in, in, de, in de lucht komt of in je longen komt, hè? Klopt, klopt. Want eigenlijk wat er gebeurt is, eh, met name wanneer je op vakantie bent, en dan, dat, hoeft geen, niet, dat hoeft geen drie weken te zijn, maar dat kan ook al bij wijze van spreken na een week zijn, dan is het zo dat het water in de, in de waterleiding in je huis stilstaat. Mm stilstaat en dan ook nog eens opwarmt, vaak eh, als gevolg van de warmere temperaturen. Nou, daar weten we sinds eh, de afgelopen dagen eh, alles van. Nogal, ja. ja, en op het moment dat stilstaand water boven de 25 graden komt in een leiding, dus, en dus opwarmt, dan kan daarin de legionella-bacterie zich snel ontwikkelen. Nou, op het moment dat je dan thuis komt en denkt, nou, na een lange reis, ik ga meteen onder de douche staan, dan kan het zo zijn dat die kleine waterdruppeltjes uit je douche, die daar als eerste uitkomen, zogenaamde aerosolen, dus hele, ja, de nevel van het water zou ik maar zeggen, die, bevatten, die kunnen dan legionella bacteriën bevatten en die kunnen zich in je longen nestelen. Ja. Nou, wat belangrijk is natuurlijk dat dat niet gebeurt. Dus eigenlijk moet je op het moment dat je thuis komt uh, ervoor zorgen dat je eh, in ieder geval de koud en water, warm waterkranen en ook de douche dat je die eventjes eh, laat lopen een eh, aantal minuten. En voorkomt dat dat water dan vernevelt. En dat doe je bijvoorbeeld door de sproeikop van de douche eh, onder water te houden in een emmer of in een washandje te doen. Ja, ja. maar in ieder geval ervoor te zorgen dat die nevel, die, de eerste nevel die uit die douche komt of uit de kraan, na zo'n periode dat het water stil heeft gestaan, dat dat, dat nou, niet voor bacteriën in je longen kan zorgen. Eigenlijk heel simpel. Het is heel simpel. Eh, misschien ook nog een tip. Eh, mensen die eh, een, tuin hebben en die hun tuinslang een paar weken lang in de tuin hebben laten liggen. Nou, ook in die tuinslang kan legionella zich ontwikkelen als er mhm. nog wat water in zit. Dus ook daarvoor geldt, op het moment dat je weer die tuin gaat sproeien, voorkom eh, dat die nevel ontstaat die eh, zich vervolgens in jouw longen kan nestelen. Dus eh, ga eerst eventjes sproeien, of tenminste het water rustig laten lopen in een, in een emmer. en voorkom in ieder geval die verneveling die anders zal zou ontstaan. En een minuut of vijf, of is dat... Ja, een minuut of vijf is, is eigenlijk al voldoende. Ja, ja, dus eigenlijk is het allemaal simpel om die voorzorgen te nemen en dan te zorgen dat je niet besmet wordt met legionella. Zeker. En, en overigens wat thuis eh, eh, goede maatregelen zijn, zijn eigenlijk ook prima maatregelen voor het moment eh, dat, dat iemand zijn vakantiebestemming bereikt. Want ook daar geldt als je in een appartement of een huisje zit dat bijvoorbeeld een paar weken niet is gebruikt, is het altijd raadzaam om eventjes eh, die eh, leidingen, eh, die kranen door te laten spoelen, de douche door te laten spoelen. Want ook daar kan legionella ontstaan. Ja, dat zijn dezelfde zaken die je thuis hebt als je terugkomt van vakantie natuurlijk. Maar dat moet je dan even in de gaten hebben dat het daar ook kan gebeuren. Want soms zijn huisjes meteen alweer gebruikt, maar soms staan ze ook een paar weken leeg. Dat is inderdaad exact. zo. ja. gelijk in. Ja, als mensen daar meer over willen weten, kunnen ze op een website terecht. U bent van Techniek Nederland. Ik weet niet of jullie daar iets over hebben geschreven. Technieknederland.nl en dan vinden ze het volledige bericht eh, op onze homepage. Oké, daar staat het allemaal op. Maar gewoon zelf doen en niet vergeten, dat is het beste hè? Zeker. En eh, dat is echt eh, een oproep. Eh, want ja, het zal je maar gebeuren dat je daardoor ziek wordt. En het is eigenlijk zo simpel om het te voorkomen. Ja, dat is in ieder geval duidelijk geworden door uw verhaal. Dick Rijman, woordvoerder van Techniek Nederland over de verhoogde kans op legionella na terugkeer van vakantie. En het is simpel op te lossen. Dat is in ieder geval duidelijk geworden, zei ik al. Dank voor het gesprek. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. till weer. Oh. Ja, en eh, dat komt altijd het beste tot uitdrukking in Franse muziek. Alouette hoorde je hier met Denise MR als vocaliste, om het maar eens heel deftig te zeggen. Nee, geen zus van Fred. Helemaal niet, ook geen familie, dus eh, helemaal niet. Niet in het minst. Anders zou het een heel saai liedje worden misschien wel. Een beetje opgedreund. Uh, eh, en de Duitse Child hoorde je ervoor met Spring, Summer, Winter en Fall. De mooiste muziek hoor je hier bij GoFM. Hè? Zeker op deze rustige zondagmorgen. Het is hier eigenlijk hartstikke stil in de studio. Heel vaak is er best wel wat eh, beweging, maar vandaag is het eh, lekker rustig. Misschien zijn ze allemaal naar het ambachtelijk weekend wat plaatsvindt hier in de regio. In het Waasland, maar ook in zuid vlaanderen dus. Op onze website vind je meer informatie overigens over het ambachtelijk weekend. www.go-rtv.nl And she tried and she tried and she tried and she tried. But nothing's clear in a bar full of lies. So she takes and she takes, she takes and she takes. She understands when she gives it away. She says, Man, I gotta get out of this town. Man, I gotta get out of this pain. Man, I gotta get out of this town. Out of this town. got a gun, she's got a gun. She got a gun, she called the lucky one. She left a note right by the phone. Don't leave a message, cause this ain't no home. And she cried and she cried and she cried and she cried. She cried so long her tears ran dry. Then she laughed and she laughed. She laughed and she laughed. Cause she knew she was never coming back she said, Man, I'm gonna get out of this town. train, she took a train to a little old town without a name. She met a man, he took her in, but fed her all the same bullshit again. Cause he lied and he lied and he lied and he lied. He lied like a salesman selling flies. So she screamed and she screamed and she screamed and she screamed. It's a different place, but the same old thing. So I'm going back to LA. toch alweer een eh, eeuwigheid geleden dat dit eh, prachtige nummer werd eh, gemaakt door Daniel Powter. Jimmy Get High, 2005, zo lang geleden al. En als je het zo hoort, denk je, goh, wat gisteren in de hitparade kunnen staan. Toch? Eerlijk is eerlijk. Um, ehm, Bad Heart hoorde je voor met L.A. Song klok loopt al aardig tegen 11. Straks na 11 eh, hebben we natuurlijk ook weer heel veel muziek en een eh, reportage van onze razende verslaggever Jeroen van Gent. Dus alle reden om lekker te blijven luisteren. Neem er nog een koffie bij, wij doen het hier ook. En we luisteren vervolgens naar Batman Turner Overdrive. En volgens mij een van hun enige <laughs> leuke en bekende slows. Looking out for number one. I'm looking Ja, we kennen de lieden van de Backman Turner Overdrive natuurlijk van het stevige werk zoals You Ain't Seen Nothing Yet. Maar <laughs> je zou, kunnen rustig, je zou rustig kunnen zeggen You Ain't Heard Nothing Yet. Want dit was wel heel schoon streling voor de oren. You're the Looking Out for Number One aan het einde van het eerste uur. Ehm, ik ga even pauzeren, kort maar hoor, een paar minuutjes. En daarna ben ik bij je terug met het eh, volgende gedeelte van de show op deze mooie zondag. Dus blijf bij me, blijf bij GoFM, want dan komt er nog veel meer moois aan. Dus tot zometeen.